De one and only DJ Dion Sydney. Kom er nog maar even bij hoor, Dennis. Hallo. Wat een dapperende zet weer. Dankjewel. We hadden, we hadden eventjes eh, een kleine aanloopmoeilijkheden. maar ik haalde hem snel in. En wat een lekkere afsluiter deze plaats. Dat was een eh, speciaal verzoekje van iemand. Ja, ja, onze mailbox, hij staat hier open. Ja, en zei iemand... Eh, ik vind die nieuwe plaat van Ellie Golding zo vet. Heb je daar niet wat van? En toen dacht ik, hé... Hey, hier is hij dan. Even, in mijn platentas kijken. En helemaal bovenop lag hij gewoon voor te grijpen. Ik zeg bedankt iedereen weer voor het luisteren. Volgende week vrijdag. Amsterdam Dance Event vol in gang. Explore start. Met DJ Dion Sydney natuurlijk.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 Er tekenen zich steeds meer details af van de afspraken tussen de coalitie van PvdA en VVD en de fractievoorzitters van D66, ChristenUnie en SGP. Het akkoord wordt waarschijnlijk vanavond nog gepresenteerd. Na verluid willen de partijen onder meer afspraken maken over het verlichten van de lasten op arbeid en trekken ze 600 miljoen euro uit voor onderwijs. Verder zou de versoepeling van het ontslagrecht een half jaar eerder ingaan. Een groot deel van de bezuinigingen op de kindregelingen lijkt van tafel. De algemene heffingskorting wordt teruggedraaid en de gratis schoolboeken blijven. De maatregelen zouden onder meer worden betaald door meer belasting te heffen op leidingwater en een hogere afvalstoffenheffing. Ook moeten de ministeries van Sociale Zaken en VWS elk 400 miljoen euro meer bezuinigen. Op de Middellandse Zee is opnieuw een schip met migranten omgeslagen. Dat gebeurde ruim 100 kilometer ten zuidoosten van het Italiaanse eilandje Lampedusa. De Italiaanse marine heeft schepen en helikopters ingezet om hulp te bieden. Er zouden inmiddels zeker 220 mensen uit het water zijn gehaald. Negen mensen zijn verdronken. Een week geleden verdronken bij Lampedusa meer dan 300 migranten uit Eritrea en Somalië... nadat het schip waarop ze zaten was gekapseist. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie zegt de Italië deze week 30 miljoen euro toe... voor de opvang van migranten op Lampedusa. Robin van Persie is sinds vandaag topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. De spits van Manchester United maakte vanavond in de wedstrijd tegen Hongarije drie doelpunten en bracht zijn totaal daarmee op 41. Hij passeerde met het aantal Patrick Kluivert die tot vandaag de lijst aanvoerde met 40 interland goals. De wedstrijd in de Amsterdam Arena is op dit moment nog aan de gang. Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen. En in het noorden een harde noordoostenwind die langzaam afneemt. Vannacht in het zuiden droog met kans op mist. minimaal rond 4 graden. Morgen in het noorden nog regen, elders grijs. Later soms zon en weinig wind. En het wordt 12 graden.